voor waar veel Palestijnen wonen, moeten afstaan. Nederland staat op de twaalfde plaats van landen waar de meeste kanker voorkomt. Denemarken staat bovenaan. Dat Nederland zo hoog staat heeft volgens het Wereldkankeronderzoekfonds onder meer te maken met de goede registratie van de ziekte. Maar ook wordt hier veel gerookt en gedronken en zijn steeds meer mensen te dik. Dat zijn risicofactoren. Het elektronica-concern Philips heeft een winst geboekt van 1,5 miljard euro. 3,5 keer zoveel als in 2009. De omzet steeg met 10% tot ruim 25 miljard. Desondanks hadden analisten meer verwacht. Philips zelf zegt dat het te kampen had met tegenvallende televisieverkopen en een negatief consumentenvertrouwen. Dan het weer bewolkt en geleidelijk droger, maximaal rond 7 graden. Morgen bewolkt en regenachtig, daarna droog, maar ook kouder.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 Maar juist daarom kan een Nederlandse trainingsmissie in Kunduz belangrijk zijn zeiden ze tijdens de hoorzitting in de Tweede Kamer. De Nederlanders zouden het niveau van de politie omhoog kunnen brengen. VN-vertegenwoordiger Kobler zei dat er geen garantie is dat de missie een succes wordt. Maar volgens hem is de kans van slagen aanzienlijk en betekent niets doen in elk geval een mislukking. De Duitse generaal Fried toonde zich optimistisch. Hij zei dat het normale leven in Kunduz de laatste maanden terugkeert. Volgens hem hebben de Afghanen recht op hulp. Na 30 jaar zijn ze de oorlog zat. D66-leider Pechtold twitterde tijdens de hoorzitting over Frits. Hij verwees naar de Britse comedyserie Allo Allo... over de Duitse bezetting van een Frans dorp in de Tweede Wereldoorlog. Er zijn vorig jaar minder fietsen verkocht door de economische crisis en het slechte weer. Alleen de verkoop van fietsen met trapondersteuning steeg. Volgens de jaarcijfers van de branche werden er bijna 1,2 miljoen fietsen verkocht. 100.000 minder dan het jaar daarvoor. De fiets was minder.